Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Jonge artsen zijn al het overwerk dat ze moeten doen helemaal zat. In een enquête zeggen ze dat ze aan het eind van hun opleiding per week wel zes uur langer moeten doorwerken... zonder dat ze daarvoor betaald krijgen. De Vereniging voor Jonge Artsen maakt zich zorgen, want het vak wordt er zo niet aantrekkelijker op, zeggen ze. We zien dat eh, een kwart van de artsen in opleiding overweegt te stoppen met de opleiding... vanwege een gebrek aan werk-privébalans. balans en we zien ook dat basisartsen die eerder van plan waren om in het ziekenhuis te werken, dit eh, nu niet meer willen vanwege de te hoge werkdruk. Volgens haar durven veel jonge artsen ook geen nee te zeggen, omdat er veel concurrentie is voor hun plekken. Het overwerk is trouwens niet het enige probleem. Een kwart heeft burn-out klachten en een derde zegt dat ze te maken kregen met ongewenst gedrag. Een flinke puinhoop op de A2 bij Zaltbommel. Meerdere voertuigen zijn daar op elkaar geklapt, waaronder een vrachtwagen. Twee voertuigen zijn in brand gevlogen. De vrachtwagen verloor betonplaten. Die liggen verspreid over meerdere rijbanen. Volgens de politie is er één iemand gewond geraakt... en lijken die verwondingen mee te vallen. De onderhandelingen over de oorlog in Oekraïne tussen Amerika en Rusland... beginnen waarschijnlijk morgen in de Saoedische hoofdstad Riyadh... schrijft een Russische krant. Bij de gesprekken zal waarschijnlijk ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio aanschuiven. Hij noemt het voorgesprekken en zegt dat Europa en Oekraïne later ook mee zullen praten. In Parijs is vandaag een Europees spoedoverleg over de onderhandelingen. En het was hard werken en fingers crossed voor veel ijsverenigingen vannacht. Zoals bij deze in het Groningse Noordlaren. De vorst die blijft een beetje uit. Het is, eh, het is eh, min 4 eh, op het moment, zoiets. we zijn de hele nacht zijn we al in touw om, eh, ijs te maken hier. Ik denk dat wij in de ochtend wel open kunnen voor eh, leden van onze vereniging om hier te kunnen schaatsen. En het is gelukt. De ijsbaan gaat daar inderdaad rond deze tijd open. En ook in onder meer Winterswijk, Doorn en De Lier kan worden geschaatst op ijsbanen. De temperatuur daalde vannacht tot min 8, maar lang schaatsen wordt het niet. Want straks komen de temperaturen weer boven nul uit en dan begint de dooi. Nu nog wel behoorlijk koud, dus vergeet je muts en je handschoenen niet. En je zonnebril mag ook mee trouwens, want het wordt een frisse, maar ook zonnige dag bij max 1 tot 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 2 kilometer file op de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom bij Leimuiden.